Eerst het NOS nieuws van 8 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De extra controles rond Schiphol gaan ook morgen de hele dag door. Schiphol zegt dat de luchthaven morgen de hele dag bereikbaar is... en dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze hun vlucht missen. De Marseillais controleert al sinds vanochtend het verkeer... dat onderweg is naar het vliegveld vanwege een mogelijke terreurdreiging. Dat leidde tot lange files, maar in de loop van de middag loste die weer op. Naast de controles zijn er ook onzichtbare maatregelen genomen... en zijn er extra patrouilles. In Zeewolde is een paramotor neergestort. Daarbij kwam een man van 20 uit Lunteren om het leven. Een paramotor is een voertuig dat bestaat uit een propeller... die je op je rug bindt en een parachute. Omstanders zagen dat de man recht naar beneden viel, schrijft omloop Flevoland. Politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Alle 16 inzittenden van de hete luchtballon die is neergestort in de Amerikaanse staat Texas zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen bij de plaats Lockhart, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de stad Austin. Tijdens de vaart vloog de ballon in brand en stortte neer in een weiland. De politie heeft twee mensen opgepakt die zijn ingereden op een politiewagen. De man reed gistermiddag in Lelystad met hoge snelheid in op de politieauto. Vier agenten raakten gewond bij het incident. Volgens de politie verzetten de twee zich tegen hun aanhouding. Mogelijk zijn ook daarbij agenten gewond geraakt. Waarom de twee inreden op de politieauto is nog onduidelijk. Op de grote wegen naar de Europese vakantiebestemmingen was het vandaag minder druk dan vorig jaar. De ANWB denkt dat veel mensen afgelopen week al zijn vertrokken om deze zwarte zaterdag te vermijden. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt 880 kilometer file en vandaag was dat zo'n 200 kilometer minder. Er stond wel een lange file voor de Gotthardtunnel en op de autoroute du Soleil. Ook tussen Hannover en de Deense grens waren er opstoppingen. Het weer, minder buien, vanuit het westen opklaringen. Vanavond koelt het af naar ongeveer 12 graden.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 Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar net eh, tijdens de nieuws het weer en eh, de file die er niet is. Even de dat uh, eh, Pokémon zitten spelen. Die verslaving is echt helemaal doorgeslagen. Eigenlijk op iedereen wel die je kent. Zelfs degene die er echt helemaal tegen was. Ik noem geen namen. Hij staat hier niet in de studio hoor, maar zelfs hij eh, is aan het uh, Pokémon geslagen omdat zijn vriendinnen het doet. Nou, geweldig. Hey, we eh, zijn terug. Welkom bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op van Zandvoort. We zijn begonnen met de nummer 19 van deze week. Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring World met Summer on You. Voordat we doorgaan eh, met de andere nummers... zal ik even een kleine race meegeven van het eerste uur... welke platen we wel en niet gehad hebben. Op 40 vinden we DNC met Cake by the Ocean. Op nummer 39 staat de Smoker featuring Daya met Don't Let Me Down. Op 38 dan Handsome Poets met Get Up. En op 37 Jess Glynn, Ain't Got Far To Go. De nummer 36 deze week is Dubs met Angel en Megan Trader met No staat op 35. Op 34 dan vinden we Ellie Golden met Something in the Way You Move. En Jonas Blue met Perfect Stranger staat op 33. Op 32 vinden we dan David Guetta met This One's For You. En op 31 de eerste nieuwe binnenkomen. Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. En op 30 de tweede en laatste nieuwe binnenkomen van eh, deze week. Clean Bandit met, eh, samen met Louisa Johnson met Tears. De nummer 29 dan Martin Jensen, All I Wanna Do. Van 21 naar 29 gezakt deze week. 28 is blijven zitten, Walking on Cars met Speeding Cars. De nummer 27 is Meu met The Final Song. En de nummer 26 is vorige week nieuw binnengekomen op 30. Zakt dan wel samen met Salvi met Trumpets. Shawn Mendes, Street You Better staat op 25. En 21 Pilots met Stress staat op 24. Op 23 vinden we dan Ganesh met I Hate You, I Love You. En 22 is in handen van Dua Lipa met Be The One. 21 dan Lucas Graham met Mama Said. En op nummer 20 staat Dabs met La La Land. De nummer 19, je hoorde hem net, Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer and You.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 Dit is Killing With Kindness. vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. say too much. You stupid war. We play harder with a plastic gun. Steinfeld samen met DNCE Rock Bottom. De nummer 11 eh, van eh, deze week. De plaat die eh, de top 10 gaat, nou net niet gaat aanvoeren, maar wel... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Nou ja, je hebt hem in ieder geval door. We zijn, we toegekomen aan de top 10, maar niet voordat ik een uh, kleine race meegeef van de platen van de 20 tot en met 10. Want ik heb er weer een paar overgeslagen. Op 20 vinden we Daps met La La Land. Op 19 staat Sam Vell met Summer on You. 18e plaats is voor Willy William met Ego. En Selena Gomez met Killing With Kindness staat op 17. Op 16 staat Charlie Poet samen met eh, Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En Charlie Poet staat op nummer 15 alleen dan, maar dan met One Call Away. Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities op 14. Eh, en op 13 staat Time Flies met Once in a While.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 Ariana Grande met Dangerous Woman. En daarvoor Dua Lipa, de nummer 10. Hey, we gaan snel door met de nummer 8 van uh, deze week. Maar eh, daarna naar de top 40 van Nederland. Dit is Kangs versus Cooking of Reburners. Burners. van uh, deze week Kangs versus Cooking on Three Burners met uh, This Girl. En eigenlijk had ik het al eh, voor deze plaat moeten doen, maar ja, Pokémon hè. inderdaad, de collega's van Radio 538 die presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En die ga ik in vogelvlucht met je doornemen. Op 40 vinden we Sex van Cheats Code samen met Chris Cross Amsterdam. Clean Bandit is nieuw binnengekomen op 39 met eh, Tears. Katy Perry met The Rise is eh, nieuw binnengekomen op 36. En ik vind het echt geen nummer voor Katy Perry. Maar eh, normaal gesproken zijn het wel van die vrolijke nummers. Het is een heel donker nummer, maar goed. Major Lazer samen met Justin Bieber en Mo met Cold Water is nieuw binnengekomen op 19. Ariane Grande met interview staat op 20. Eh, en we gaan eens kijken naar de top 10 van deze week van de Nederlandse top 40. Jonas Blue met Perfect Strangers op 10. is No Money op nummer 9. En Shawn Mendes met Treat You Better op nummer 8. Enrique Iglesias eh, met Duo El Corazon op nummer 7. De nummer 6 deze week is voor eh, David Guetta met This One For You en Calvin Harris. This Is What You Came For staat op nummer 5. Nummer 4 is This Girl, versus vs. Cooking on Three Burners. De nummer 3 is Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. Drake samen met Wizkid op, eh, met de nummer 1 Dance op nummer 2. En het is gewoon echt niet meer leuk. Nee, echt niet.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 Tuyamo met eh, Drop Dead Low. En eh, ja, is een van de vier snelste stijgers. Ik had je nog beloofd om te, te vertellen welke dat waren. Want zijn maar allemaal vier plaatsen gestegen. Zak nog wel samen met Salvi Trumpets van 30 eh, naar 26. Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore van 20 naar 16. Van 14 naar 10 is Dua Lipa Harder dan L. en Giamo met Drop Dead Low van 10 eh, naar 6 toe. Dat zijn de vier eh, snelste stijgers eh, van deze week. Goed, we zijn bijna aangekomen aan de top 3 van deze week. Maar niet voordat ik een klein nieuwtje heb verteld aan je. Want Mary J. Blige, kennen we die nog? Ja, vast wel. Mary J. Blige en haar echtgenoot en manager hebben besloten... een punt achter hun huwelijk te zetten. De zangeres stapte in 2003 in het huwelijksbootje met eh, Martin Isaacs. Maar na ruim 12 jaar is de rek uit de relatie. Deze week zijn de scheidingspapieren neergelegd bij de rechtbank. Zo weet eh, TMZ te melden. Nou, als reden voor de scheiding geeft Blythe aan eh, dat de twee die overigens geen kinderen hebben... te veel aan elkaar, van elkaar verschillen. Opvallend is wel dat de zangeres heeft aangegeven dat ze wil dat Isaacs geen aanspraak kan maken op alimentatie. Goed, en eh, wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Eh, gaan we dit keer eh, niet doen, want ik kan er gewoon weg niks vinden... wat recent is van Justin Bieber. Oh, jawel. Ik heb er wel wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand voor je. Even een hele snelle, want de afgelopen week waren er verschillende geruchten rond Justin Bieber. Je kent hem wel, Justin fucking Bieber, omdat hij een homo-rol in een film zou hebben geweigerd... Justin Bieber zou een rol hebben aangeboden gekregen in de film Uber Girl... waar hij een jonge popster zou moeten spelen. Medeschrijver Pete O'Neill liet aan eh, page 6 weten dat Justin Bieber de rol niet zal gaan eh, invullen. Terzij de seksscène met hem en een mannelijke danser wordt geschrapt uit het script. Na een woordvoerder van Justin Bieber zou als reactie hebben laten weten... dat het een eh, complete verhaal verzonnen is... en dat er nooit gesprekken hebben plaatsgevonden over de medewerking van de zanger aan deze film. Nou goed, Weet je, <laughs> ik geloof helemaal niks meer wat Justin Bieber zegt. hey, de nummer 4 dan eh, van deze week ga ik voor je eh, draaien. Dit is Alvaro Soler met Sofia. Sueño cuando de herfst alweer is begonnen... en eh, de, de zomerse weken van Nederland eh, alweer is geweest... draaien we toch een heerlijke zomerse plaat. Eh, nummer 4 van deze week, Alvaro Soler met Sophia. Voor mij mag het ja, weer snel zomer worden hier in Nederland. Ook met mijn nieuwe werk die ik tegenwoordig heb... is het wel ideaal, lekker buiten lopen de hele dag en zo. En niks mis mee. Hey, wij gaan beginnen aan de top 3 van deze week. Maar niet voordat we naar de top 3 van vorige week hebben geluisterd. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van eh, vorige week. Deze week op 3 Dior samen met Elvis Crespo. Bijlaar blijven zitten dus. mooie kenbare stem van eh, John Newman is dit Sigala met eh, Give Me Your Love voor de tweede week op rij. Of derde, vierde week, derde week. Derde week op rij op eh, nummer 2. En dan gaan we langzaamaan kruipen naar de nummer 1 van deze week. En het is echt, echt geen verrassing meer. Ondertussen weten we het allemaal wel. Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling gemaakt voor een uh, motion picture uh, eh, serie, film is het eigenlijk.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 Hey, dit moet je, kan ik je niet even onthouden. Ken je dit nog? Ja joh, iedereen kent het toch wel, dat weet ik zeker. Nee, iedereen in Zandvoort is op het moment Pokémon gek. Inderdaad, wij hier in de studio ook.